Ik wil toch echt wel iets benadrukken, dat er iets bijzonders is gebeurd. Eh, want al onze voorgangers hebben het hier ook al eerder met elkaar over gehad. En op deze manier geven we, zetten we een volgende stap. Wij zijn er eh, ja, eigenlijk heel opgetogen over. En eh, ja, dat we samen een, een, een heel stevig progressief geluid ook op die manier kunnen laten horen. Een volgende stap in linkse samenwerking. De partijen kijken hoe dat er praktisch uit gaat zien. Zeker 700 Nederlanders moeten nog opgehaald worden in Afghanistan, volgens demissionair minister Kaag. En dat is moeilijk, de weg naar het vliegveld in Kabul is grillig. Volgens de NAVO zijn sinds de machtsovername van de Taliban 18.000 mensen geëvacueerd. Dit weekend moeten er twee keer zoveel vluchten vertrekken. Twee van de meest lucratieve flitspalen van ons land verdwijnen. De palen staan in Eindhoven en leverden in de eerste vier maanden van dit jaar al ruim 6000 boetes op. Toch gaan ze weg. Deze zomer blies iemand de flitskasten op met vuurwerk. En het Openbaar Ministerie is niet van plan de boel te repareren. Ze waren al langer van plan om de palen weg te halen. Ajax-fans moesten er even op wachten. Maar eindelijk hebben ze het unieke Bob Marley-shirt. Het derde shirt van de Amsterdammers wordt een ode aan dit liedje. Don't worry about the things Three little things, gonna be alright. Three Little Birds wordt tijdens de wedstrijden ook door iedereen in de arena meegezongen. Het nieuwe shirt is zwart en heeft op de schouders en op de mouwen rastakleuren groen, geel en rood. In de kraag staan drie kleine vogels die wil je hebben als fan. Ja, ik lag nog in bed toen belde hij me al op en, eh, of we meteen gingen. Dus eh, ja, we zijn hier. Je ziet het gewoon niet vaak. Gewoon een derde shirt en dan ook nog wat de supporters wensen. Op Mali, man. Ja, echt. Die moet je hebben. Bob, dit nummer, kom op. Nee. Zing het een stukje mee? gaan we. gonna be alright. <laughs> Het weer dan nog. Vanavond droog. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst wat grijs, later zonnig en maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Er staat nu wel file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en de afrit Watergraafsmeer. Daar heb je een kwartier tijdverlies door een ongeluk. En er zijn drie rijstroken dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere staat een vrachtwagen met pech bij Hilversum. Die kost je ook een kleine 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat hebben de partijleiders Klaver en Ploemen besloten. Spaanse reddingsdiensten hebben een drenkeling uit de Atlantische Oceaan gered... nadat de boot waarin ze zat was omgeslagen. Van de naar schatting 50 andere opvarenden was niets meer te vinden. In het Brabantse plaatsje Heukelom is een man neergestoken bij het uitlaten van zijn hond.